Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Defensie Hexet zegt dat de nieuwe opperste leider van Iran gewond en waarschijnlijk verminkt is geraakt. Morstaba Khamenei, de zoon van de gedode Ayatollah Ali Khamenei, werd zondag benoemd tot de nieuwste opperste, nieuwe opperste leider. De Amerikanen bestempelden hem meteen als doelwit in de oorlog. In dezelfde persconferentie ging Hexet ook in op de straat van Hormuz. Hij zei dat de VS niet zal toestaan dat Iran de scheepvaart hindert. Normaal gaat 20% van de wereldwijde oliehandel door deze smalle zeestraat. Sinds de oorlog heeft Iran de straat van Hormuz grotendeels afgesloten. Alle zes inzittenden van het Amerikaanse tankvliegtuig dat gisteren neerstortte zijn overleden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Bij het incident waren twee vliegtuigen betrokken. Het andere Amerikaanse tankvliegtuig dat bij de botsing betrokken was... kon na de botsing landen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben geholpen bij een woonzorglocatie in Hoofddorp. Dat deden ze in het kader van de vrijwilligersactie NL Doet. Ze hielpen met het opknappen van de binnentuinen. Prinses Beatrix hielp met het verzorgen van dieren op een kinderboerderij in Amsterdam. Tijdens NL Doet van het Oranje Fonds vandaag en morgen zetten tienduizenden mensen zich in voor het goede doel. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In Tilburg is een vrouw in een zinkgat beland. Dat was ontstaan door graafwerkzaamheden. De vrouw viel in een sleuf van 2 meter diep. Ze bleef ongedeerd. Bij het graafwerk op een kruising raakte een graafmachine een waterleiding... waarna al snel de straat blank stond. Er spoelde ook veel zand onder de tegels vandaan... waardoor het zinkgat ontstond. De werklieden plaatsten afzettingen, maar de vrouw liep er toch langs en viel in het gat. Het weer. In het oosten van het land regent het nog. Verder droog. Het is maximaal 8 graden. Morgen wolken en lichte regen.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 Vannacht zijn vier mannen aangehouden voor de explosie bij een synagoge in Rotterdam. Ze werden opgepakt bij een andere synagoge in de stad. Of ze daar iets van plan waren, is nog onduidelijk. De Amerikaanse minister Hexet zegt dat de, nieuwste, dat de nieuwe opperste leider van Iran... gewond en waarschijnlijk verminkt is geraakt. Mastaba Khamenei werd zondag benoemd. De Amerikanen bestempelden hem meteen als doelwit meeste producten met speelzand zijn veilig. Toezichthouder NVWA onderzocht 99 producten... na berichten dat er asbest in speelzand was gevonden. In vijf producten zat inderdaad te veel asbest.